en schoten verdachten met een kruisboog op hulpverleners. Vandaag stond hij voor het eerst in het openbaar voor de rechter. Volgens een advocaat is de man er kapot van. Hij vindt het verschrikkelijk zijn enige reactie, verschrikkelijk. Hij kan zich niet voorstellen dat hij dit gedaan heeft. Hij kan er nauwelijks zelf mee overweg met die gedachte dat hij hier wellicht verantwoordelijk voor is. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man onder invloed was van LSD. Hij moet nog naar het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Kinderen vanaf 5 kunnen ook een vaccin krijgen. Weinig kinderen raken heel ziek van corona. Maar volgens de Gezondheidsraad helpt het hen te beschermen... en om de verspreiding van het virus te remmen. Het demissionaire kabinet neemt het advies over. Vanaf midden januari worden uitnodigingen verstuurd. Twee mannen uit Amsterdam die vorig jaar in november een juwelier in Katwijk overvielen... moeten acht jaar de gevangenis in. De chauffeur van de vluchtauto kreeg zes jaar. De mannen dachten dat het een makkelijke overval zou worden, maar de juwelier verzette zich hevig en werd zwaar mishandeld. De spanning stijgt bij alle Max Verstappen-fans. Zondag is de allesbeslissende race om het wereldkampioenschap in de Formule 1. Verstappen staat op gelijke hoogte met zijn rivaal Lewis Hamilton. Misschien woont de grootste en oudste fan van Verstappen wel in Trenten. Lammy van 97 mist geen race, ook afgelopen zondag niet. Vorige zondag was het heel vroeg heb ik één laten staan, want ik kon niet wachten. Eh, het is een heel mooi jongen dat het winnen kan. Die Hamilton die moet achteruit. Geen enkele sympathie dus voor Lewis Hamilton van Lammy... die nog een paar mooie woorden heeft voor Verstappen. Max, je bent een hele fijne, lieve jongen. Ik hoop dat zo dat je kampioen wordt. Een, een dame van 17 jaar, die wil heel graag mijn keer met je op de foto. Dat zou ik heel leuk vinden. En dan nog het weer vanavond en vannacht klaart het op en gaat het wat vriezen. Het kan dus glad worden. Morgen meestal droog en wat warmer dan vandaag. Een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Amersfoort. Voor knooppunt Amstel is de vertraging een half uur door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Crazy lately, I'm confirming Trying to rob myself of something You just trying to get a word and life is not fair I've been working on my tunnel vision Trying to get a new prescription Taking swings and even missing, but I don't care just a little bit. Breathing more, just a little bit. Care a little less, just a little bit. Like life is woo. Now make it more, just a little bit. spend a little more to get rid of it. Smile a little more and I'm into it.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 ZFM. allemaal fijne dagen en een voorzitter.